Ties van kersteren met het NOS-journaal. Israël gaat snel pijnlijke klappen uitdelen... omdat Hamas de gijzelaars niet wil vrijlaten. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu in een videoboodschap. Volgens hem zijn tot nu toe alle voorstellen voor het vrijlaten van gijzelaars afgewezen. Hij wil met militaire en diplomatieke druk Israëlische gijzelaars nu vrij krijgen. Virologen zijn bezorgd over de verspreiding van vogelgriep... nu ook koeien en een mens in de VS het hebben... Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is bang dat het virus steeds beter mensen kan besmetten. Toch is de kans dat vogelgriep uitgroeit tot een pandemie tot nu toe heel klein. Bij een race in Sri Lanka is een auto van het parcours geraakt en het publiek ingereden. Zeven mensen kwamen om het leven, waaronder een meisje van acht. En twintig mensen raakten gewond. De race was georganiseerd door de Militaire Academie van Sri Lanka en er waren tienduizenden toeschouwers. Frenkie de Jong is in El Clasico tussen Real Madrid en Barcelona geblesseerd van het veld gedragen. Hij raakte in een duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. De 32e Annie M.G. prijs is gewonnen door Alex Klaassen en Peter van der Witte. Ze wonnen de prijs voor een lied van Klaassen over zijn paniekaanvallen tijdens zijn tijd in New York. Het lied is onderdeel van zijn theaterstuk No Ponies. Klaassen schreef de tekst en Van der Witte de muziek. De Schmidprijs werd uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer, de wind neemt sterk in kracht af deze nacht. De temperatuur daalt in het binnenland naar het vriespunt. Aan de kust is het ongeveer 2 graden. Komende dag zonnige momenten, af en toe wat wolkenvelden en er is kans op een bui.